decades of inspiration. Welcome. Welcome to a musical journey to a place where every track tells its own story. This is Prismatic by Tiesto. Het belooft een mooi jaar te worden voor Altmo. In mei volgend jaar brachten we samen nog een track uit. Die heet het Won't Be Possible. Ons collab. En nu heeft hij een nieuwe track uit samen met Lizzie Land. Je hoorde Never Alone. Welkom bij deze nieuwe Prismatic bij Tiesto hier op 538. Gaan we er een mooi uurtje van maken, want straks hoor je tracks van Charlotte de Witte, Human, Oscar, Pegasi, Burner en nog veel meer. Maar nu eerst nieuwe ID. bij TS Top 158. En in de mix hoor je Vines van Departamento. Daarvoor Humid Oscar in juli. En The Root Feel the Beat in de Elon Bluestone remix. Af 13 maart beginnen mijn residenties weer in Las Vegas. Dat kun je weer vinden in Tau Beach Club, Omnia Nightclub, Live Nightclub, Palm Tree Beach Club en Live Beach. En daarnaast kun je natuurlijk in augustus vinden in Ibiza elke maandag in augustus. Dus in Ibiza elke maandag in augustus Tiesto, waar ik een speciale sunrise set zal draaien. We gaan dus door tot de zon opkomt. Snel verder met de muziek nu. Dit is BBY Close, Dream About You. Freshman bij Tiesto met Tala 2XLC. Samen met Distorted Signal, Dreams. Daarvoor CRO en Pitch, I Have Friends Everywhere. Aeon Shift, Point of No Return. En Luzu en Sicken, featuring Scott Mac, coming on strong. En dit is de Health uit België, Charlotte de Witte. in the mix. 5, 3, 8. is Radio 538. 538. Kyle Starkey, OK, for DJ Try, Something Real. Burner, Rocking Steady. and From the Oven, Paradise. That is Fenwick, All I Want Is Party. Bye. 538. Tiesto presents Prismatic. hier in Prismatic bij Tiesto 58. Zojuist hoorde je Drop That Acid van Portex. En voor Your Party People, Wasted Neverland en Moa. We sluiten af deze week met Milky Chance en Soundstar. By My Side, Stolen Dance.